uur. City Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Montana staat op het punt om het downloaden van de app TikTok te verbieden. Een wetsvoorstel daarvoor is aangenomen. Als de republikeinse gouverneur het voorstel ondertekent... mogen app stores TikTok, TikTok niet langer aanbieden aan gebruikers. Het gebruik van TikTok door mensen die de app al geïnstalleerd hebben... wordt niet verboden. Montana is de eerste staat die met zo'n TikTok-verbod komt... Overheidspersoneel in de VS mag de video-app al niet downloaden. Ook in Nederland is nu zo'n verbod. Uit vrees voor spionage door China. Onduidelijkheid over de kosten blokkeert al 2,5 jaar een reddingsplan voor de grutto. Die weidevogel komt steeds minder voor in Nederland. In het reddingsplan zouden boeren een vergoeding krijgen... voor het nemen van maatregelen om de grutto te beschermen... Maar de bedenker van het plan zegt in trouw dat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. Een lichaam dat donderdag in het water werd gevonden in Gent is van een jongen van 9. Hij was sinds begin dit jaar vermist. Donderdag werd het lichaam van het kind gevonden in het water door een voorbijganger... vlak bij de plek waar de jongen met zijn moeder en zus woonde. De moeder is opgepakt. Haar toenmalige vriend is op de vlucht. Na het overlijden van de jongen zou hij het lichaam samen met de moeder in het water in Gent hebben gedumpt. NAC Breda denkt te weten wie bekers bier had gegooid naar spelers van Willem II. Daardoor werd de wedstrijd tussen de twee clubs afgelopen avond definitief gestaakt. NAC roept degene op om zich te melden en noemt het staken van de wedstrijd diep en diep triest. Eerst werd er vuurwerk op het veld gegooid. En aan doelpunt van Willem II gooiden supporters bekers bier naar de spelers. Door nieuwe regels van voetbalbond KNVB moet de scheidsrechter dan affluiten. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 6 graden aan de kust tot 0 graden in het noorden en oosten. Overdag blijft het vrijwel droog. In het zuiden en westen zon.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 Wat jij bent gaan. van Zandvoort, op 106.9 FM. Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? I'm still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive, she said. never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah.